Dit is Mark Hokker met het NOS-journaal. Dat heeft de vreemdelingenrechter besloten. De 19-jarige verdachte, die de geestelijk leider van de groep zou zijn, heeft geen verblijfsvergunning. De IVD noemt hem staatsgevaarlijk en de overheid wil hem uitzetten als hij veroordeeld wordt. De vreemdelingenrechter vindt het voorbarig om de man als staatsgevaarlijk te betitelen. Het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling in Milaan heeft een boete van 3000 euro gekregen. Inspecteurs van de Italiaanse Voedsel- en Warenautoriteit vonden er tientallen kilo's bedorven vlees en brood. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica was één gezin misselijk geworden nadat het bij het paviljoen had gegeten. De Nederlanders zouden hebben toegegeven dat ze bedorven eten hebben verkocht en betalen de boete. Het thema van de expo in Milaan is voeding en alles wat daarmee samenhangt. In Moskou zijn Russische agenten een bibliotheek binnengevallen. In de collectie zouden boeken zitten die kunnen worden aangemerkt als anti-Russische propaganda. De bibliotheek is gespecialiseerd in Oekraïense literatuur. De directeur is gearresteerd. Volgens de Oekraïense regering wil het Kremlin met deze actie de Oekraïense minderheid in Rusland intimideren. In de achtste finale van de KNVB-beker speelt PSV tegen Heracles. De huidige nummer 4 van de competitie speelt thuis in Almelo tegen nummer 3 PSV. Feyenoord neemt het in de Kuip op tegen Willem II. In de achtste finale staan in totaal vijf amateurclubs. Omdat Capelle VVSB heeft gelood, zal in ieder geval één amateurclub de kwartfinale van de KNVB-beker bereiken. Het weer wisselend bewolkt en droog bij minima tussen 4 en 8 graden. Vooral in het noordoosten kans op mist. Morgen in het noordoosten nog lang grijs bij hooguit een graad of 12.